In Ahoy zijn postzakken met alle stemmen ruim een uur geleden aangekomen, zegt verslaggever Kees van Dam. Op de meeste tafels, maar nog niet overal, zijn ze nu hard aan het werk. Het zijn overigens eh, allemaal vrijwilligers eh, die dit eh, doen. dat zijn de mensen die ook gisteren actief waren bij de stembureaus. En het zijn studenten, jongeren die zich online hebben kunnen aanmelden voor dit karwei. 50 euro levert het op. Ik heb alvast de voorlopige uitslag top 3 voor je. De VVD bovenaan met 35 zetels. D66 op plek 2, 24 zetels. De PVV staat derde met 17. En bijzonder, we gaan vier nieuwe partijen waarschijnlijk terugzien in de Tweede Kamer. De Boer-Burgerbeweging, Volt, Ja21 en Bijeen. In Utrecht klonk het net om 10.43 uur 43 zo. De Domtoren sloeg voor de vier doden die vielen bij de tramaanslag. Twee jaar geleden schoot een man in een Utrechtse tram om zich heen. Om 10.43 uur 43 loste hij het eerste schot. Mensen in Utrecht staan er vandaag bij stil. Ik vind het heel goed dat het herinnerd wordt, want het is natuurlijk heel erg belangrijk. Want het is... Ehm, het is echt niet goed wat er gebeurd is en we mogen het niet zomaar vergeten. En daarom vind ik het heel erg sterk dat ze het nog steeds dat ze het zo volhouden. En toch laten merken aan iedereen dat wat er gebeurd is en dat we het echt niet mogen vergeten. Vanwege corona is de herdenking ingetogen. Op de plek van de aanslag worden kransen gelegd en de vlaggen op het stadhuis van Utrecht gaan half stok. De nieuwste werkloosheidscijfers zijn binnen en die zijn eigenlijk wel verrassend. In de eerste lockdown verloren veel mensen hun baan. Maar tijdens de tweede lockdown daalde de werkloosheid juist. Veel mensen hebben inmiddels werk gevonden in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs. De supermarktmedewerkers in Assen in Drenthe deden gisteren een bijzondere ontdekking. Tussen een lading bananen zat een grote exotische spin verstopt. Gelukkig bleek hij niet gevaarlijk. De dierenambulance heeft hem gevangen en naar een opvang gebracht. Het weer, nu kan er een buitje van in het westen, later ook op andere plaatsen.